Dielke samen met het NOS-journaal. In Roermond Duitse militairen probeerden in de nacht van 9 op 10 mei 1940... vermomd als Nederlandse soldaten de Maasbrug in Roermond te veroveren. Ze werden ontdekt, er ontstond een vuurgevecht en de Maasbrug werd opgeblazen. Tien minuten later begon de grote Duitse aanval. Bij de herdenking is een monument onthuld. In Spanje zijn de zwarte dozen gevonden van het militaire vliegtuig dat gisteren neerstortte bij Sevilla. Met de dozen hopen onderzoekers snel te kunnen achterhalen, waardoor de Airbus is gecrashed. Het transporttoestel was gisteren bezig aan zijn eerste testvlucht toen hij in de problemen kwam. Er waren zes mensen aan boord, vier van hen kwamen om het leven. Groot-Brittannië en Duitsland houden dit type militaire Airbus voorlopig aan de grond. Op Schiphol is een co-piloot opgepakt die te veel had gedronken. De man stond op het punt aan boord te gaan van een toestel dat klaar stond voor vertrek. Hij werd aangehouden na een tip. Volgens de politie rook zijn adem erg naar drank. De co-piloot bleek ruim zeven keer, vier keer zoveel alcohol in zijn bloed te hebben als is toegestaan. De man is geen Nederlander en hij vliegt voor een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Hij heeft een boete gekregen van 6000 euro en mag 15 uur niet vliegen. Excelsior speelt ook volgend seizoen in de eredivisie. De club uit Rotterdam speelde met 2-2 gelijk tegen Utrecht. Daardoor gaan NAC Breda en Go Ahead Eagles de na-competitie in. NAC verloor in Alkmaar in de slotfase van AZ met 3-2. En Go Ahead speelde met 1-1 gelijk tegen Heerenveen. AZ is met Feyenoord en Vitesse nog steeds in de race om de derde plaats. Die twee clubs spelen morgenavond tegen elkaar. Dan nog het weer. Het is droog en op de meeste plaatsen zonnig bij 15 tot 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 10. Morgen loopt de temperatuur flink op naar 18 tot 26 graden. En dan is het ook vrij zonnig. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam, de Amersfoort, staat voor knooppunt Muidenberg 3 kilometer file. Dat komt de wegwerkzaamheden. De A1 is richting Amersfoort dicht tussen knooppunt Muidenberg en Naarden tot morgenochtend 5 uur. Op de A15 Europoort richting Rotterdam staat voor Rozenburg 3 kilometer file.